uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nederland worden steeds minder kinderen ontvoerd over de grens. Vorig jaar waren er 148 zaken. Dat is 15% minder dan het jaar daarvoor, toen er ook al een daling was. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. De daling komt door betere preventie, zoals adviesgesprekken en mediation. In driekwart van de gevallen is het de moeder die de kinderen ontvoert. Premier Schoof erkent dat hij het oplossen van de stikstofcrisis heeft onderschat... en dat Nederland nog niet van het slot is. In een Kamerdebat zei hij dat hij liever met een ander stikstofplan was gekomen... maar dat de werkelijkheid weer barstig is. Veel partijen zijn teleurgesteld over het zogenoemde startpakket dat nu op tafel ligt. Alleen de BBB is positief. De man die is opgepakt voor de aanslag bij het Joods Museum in Washington... is aangeklaagd voor moord. De man van 31 uit Chicago schoot woensdagavond bij het museum twee medewerkers van de Israëlische ambassade dood. Hij zegt dat hij wilde opkomen voor de Palestijnen. Behalve voor moord wordt hij waarschijnlijk ook aangeklaagd voor een haatmisdrijf en een terroristische daad. De Groningse studentenvereniging Vindicat is opnieuw in opspraak geraakt. Tien eerstejaarsleden hebben brandwonden opgelopen tijdens een weekendje weg met hun dispuut, melden lokale media. Volgens bronnen zijn ze in hun gezicht gebrandmerkt. Vindicat komt vaker in het nieuws door misdragingen... zoals twee maanden geleden tijdens een skivakantie in Frankrijk. Na AZ heeft ook Twente de finale bereikt van de play-offs om Europees voetbal. Twente won na verlenging met 3-2 van NEC. Door een rode kaart speelde Twente de meeste tijd met 10 man. In de andere halve finale won AZ met 4-1 van Heerenveen. De finale van de play-offs is komende zondag. Het weer. Eerst buien met tussendoor af en toe zon. Vanmiddag trekken de buien naar het oosten weg en schijnt de zon vaker.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 In Nederland worden steeds minder kinderen ontvoerd over de grens. Vorig jaar waren er 148 zaken. Dat is 15 minder dan het jaar ervoor. Volgens het Centrum Internationale Kinderontvoering komt de daling door betere preventie. Tien leden van de Groningse studentenvereniging Vindicat hebben brandwonden opgelopen tijdens een weekendje weg met hun dispuut. Dat melden lokale media. Volgens bronnen zijn ze in hun gezicht gebrandmerkt. Na AZ heeft ook Twente de finale bereikt van de play-offs om Europees voetbal. Twente won na verlenging met 3-2 van NEC. In de andere halve finale won AZ met 4-1 van Heerenveen.